uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Er zijn toch demonstranten naar het Malieveld in Den Haag gekomen... om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De demonstratie was verboden omdat er te veel mensen op af zouden komen. En de verwachting was dat de demonstranten niet genoeg afstand zouden kunnen houden. Volgens de politie zijn er nu tientallen demonstranten aanwezig. Zo'n 100 bewoners die in quarantaine zitten in een flat in Guttingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxen hebben gistermiddag geprobeerd om die quarantaine te doorbreken. Ze probeerden door de hekken heen te gaan die om de flat zijn neergezet en ze raakten slaags met de politie. Alle 700 bewoners van de flat zitten in quarantaine nadat bij zo'n 120 van hen het coronavirus was vastgesteld. De bewoners gooiden onder andere stenen en autobanden naar de politie waarop de politie traangas inzette. De 40 militairen in opleiding in Oorschot... die eerder deze week met milde klachten naar huis waren gestuurd... blijken niet besmet met het coronavirus. Dat meldt het ministerie van Defensie. De militairen van de opleidingseenheid in School Zuid... waren uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Ondanks de negatieve testen blijven ze vooralsnog thuis tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. De overige medewerkers van School Zuid, die uit voorzorg naar huis waren gestuurd, gaan na het weekend weer aan de slag. In de Engelse stad Reading zijn gisteren drie mensen doodgestoken in een park... en nog eens drie anderen raakten zwaar gewond. Kort na de aanval werd een verdachte aangehouden, een man van 25 uit Reading. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreurdaad. Wat het motief voor de steekpartij dan wel was, is onduidelijk. Eerder op de dag was in het park in Reading een Black Lives Matter demonstratie. Volgens de politie is er geen indicatie dat er een verband is tussen het protest en de steekpartij. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en daar kan vanmiddag wat regen vallen. Later in de avond ook in het oosten kans op een bui.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 Oh, oh humdrum blues, fighting the future, mad with the past. Ah, humdrum blue. Oh, honey, when you ain't got money, then you just can't do as you choose. the humdrum blues. Each day's just like the day before. Oh, oh, oh humdrum blue. work like a dog, but I'm mighty poor. Yeah, humdrum blue. But it'll run you nutty when you find yourself in my shoes. Stumbling with a humdrum blue. still so doggone humdrum. Love me, honey, I wish that you would. Oh, yeah, humdrum blues sure would do me the world of good. Oh, oh, oh humdrum blue. Oh, baby, if you love me, maybe we can get together and lose down humdrum blue. Those mean old low down humdrum blues. humdrum welkom luisteraars bij het derde uur van ZFM samenstelling, presentatie Alco B. En eh, we begonnen het derde uur met een mooi nummer van Bob Belden. Bob Belden, een eh, producer, tenorsaxofonist... die in 1996 de opdracht kreeg van Blue Note... om een mooie overzicht-cd te maken. En dat heeft hij gedaan met allemaal hele bekende mensen die erop meedoen. Cassandra Wilson, Holy Cole, Kurt Elling. Ja, te veel om op te noemen. En ik heb daar het nummer van gekozen, Humdrum Blues... En dat werd eigenlijk gezongen. Ik dacht Holy Call uit mijn hoofd. Ik moet even kijken. Ja, Holy Cole. En op de saxofoon Javen, Javen Jackson. Mooi nummertje om het derde uur mee te beginnen. Eh, ja, ik, ik, werk wel met eh, drie eh, luikjes, zou ik maar zeggen. En nu komt er een Nederlands drie luik van drie Nederlandse zangeressen. En daar begin ik met Vee Klaassen. Daar ben ik een enorme supporter van. En die heeft in 19 in, eh, onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Close to You. Uh, daar staat een nummer op. Eh, One Day I'll Fly Away. Volgens mij kent iedereen dat van Randy Crawford. En hierop doet uit mijn hoofd Hermine Durlo mee. One Day I'll Fly Away. V. Klaassen. Nieuw. is een van de meest veelzijdige jazzzangeressen van Nederland op het moment... en eigenlijk binnen Europa. Eh, hier is ze samen met het Radio Philharmonisch Orkest. Ze heeft eigenlijk eh, allerlei bekende popsongs eh, uitgevoerd... en ze verstaat de kunst om ze op een persoonlijke manier dichterbij te brengen. Mooi gedaan. En de, op de harmonica was natuurlijk Hermine van Durlo... Een andere Nederlandse zangeres, jazzzangeres Francine van Tuinen. En die heeft ooit een, samenwerking met Jesse van Ruller. Een gitarist, een, eh, een, leuke cd, een mooie cd gemaakt. Muzika. En dat is een beetje lenteachtige muziek. Het is een beetje dartelend. Ik eh, het doet denken aan uh, Jong leven in de Wei. De Eerste Zonnestralen en Veel Vlinders. Nou, die Veel Vlinders die zien we misschien vandaag wel. Het is behoorlijk warm, dus ze zullen aardig dartelen. En van die cd, Muzika... Uh, een nummertje, Waiting for Sophie. Francine van Tuinen. Breathing through the air that I breathe, we all live in. I'm out here while you hide in me. Our heart's a junction, our life's so tight. So with me until you, until you. wel mooi. Contrabas, eh, gitarist, beetje percussie. Prachtig. En dan ben ik alweer toe aan de derde plaat uit dit drie luikje. En dat is de nieuwste cd van Maria Mendes, een Nederlandse jazzzangeres. En eh, ja, die, eh, die heeft ook een, een bijzondere cd gemaakt. Een symfonische jazzbenadering van Fado, noemt ze het. En daar ga ik een nummertje van draaien. En de begeleiding is ook niet misselijk. Maria Mendes zang, Karel op Boulet op piano... Jasper Somsen op de bas en Jasper van Hulten op de drums en percussie. Uh, mooie, mooie cd geworden. Kom ze, Maria Mendes. Met het nummer, moet ik even kijken hoe dat heet... Danza do Amor. chuva faz ao cair na tua mão. Estranho esta paixão de louca devoção. Na dança do nosso olhar, vence a manha de te tocar. Sente, sente o doce ar dia sem cansar. Em cada abraço teu tenho a força para voar. Respiro aí als eh, jazzzangeressen eh, V. Klaassen, Francine van Tuinen en Maria Mendes. Eh, tijd voor iets instrumentaals en dan komt deze meneer op de proppen. Malaga Moon. J.J. Johnson. Ja, op het einde kwam je toch nog even om te kijken. J.J. Johnson op de trombone. Eh, dit van, van een eh, cd, ten, ten Jeans, 1994. Robert Farnham en J.J. Johnson. Eh, mooie cd. Dit, ik had het nummer eh, gepakt. Maar hij speelt hier maar pas de laatste paar minuten mee. Maar goed, het is een mooi nummer. En dat geeft aan dat er toch eh, hele mooie muziek bestaat. En dat ik eigenlijk vind ik wel leuk om eens meteen hiervan door te schakelen. Het is toch wat langzamer naar een, eh, een zanger eh, die eh, toch wel een beetje met de eh, jazz te maken heeft. Maar ook met popmuziek. Want hij speelde ook vroeger volgens mij de bas in King Crimson. Zijn naam is Gordon Haskell. En dit is gewoon een prachtig liedje. How Wonderful You Are. Harry's Bar heet cd, dacht ik. I go out most nights Attracted by the lights Listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? conversation. And there'll be those for whom the song has no appeal. things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run geluisterd naar het derde uur van CFM Jazz... samenstelling presentatie Alco B. Eh, ja, het leuke van dit soort programma's is dat er eigenlijk muziek gedraaid wordt... die anders bijna nooit of helemaal nooit op de radio hoort natuurlijk. En dat kan je ook van de volgende wel zeggen... want het is een Amerikaanse jazzzangeres. Ze heeft net een nieuwe cd uitgebracht, Dreamers Do. En we gaan het tempo iets verhogen. Zij heet Cat Edmondson... En dit is een heel bekend eh, eh, nummer. Ik denk dat het kwam uit een of andere film of een musical. Eh, Chim Chimmery. come ze. Cat Adam eh, Edmondson. chimchuree. A sweep is as lucky as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now, as the ladder of life has been strung you might think a sweep's on the bottommost rung, though I spend my days in the ashes and smoke. In this old wide world, there's no happier blow. vind het een leuk nummer. Cat Edmondson. Eh, Dreamers doet eh, cd uit 2020, splinternieuw. Ik zei al, we gaan het tempo verhogen. En dat kan je natuurlijk het beste doen met Gordon Goodwin Big Fat Band. Eh, eigenlijk kan je geen uitzending maken zonder iets van deze band te draaien. En dan val ik terug op een nummertje welke ik vaker gedraaid heb... van de cd Swinging for the Fences en Sing Sang Sung. hele bekende van Big Gordon Goodwin. Even kijken, waar ik, hier heb ik hem. Komt hij. Eh, Dansschoenen maar vast klaar en spring erop als hij begint. verder niks over te zeggen. Ehm, dan kom ik weer bij Miles Davis. Die heeft ooit een cd gemaakt, Rubber Band, uh, eh, 1985. Dan doet hij zelf de trompet, de keyboard, synthesizer. En de zang wordt voor haar rekening genomen door Lila Hathaway. En eh, wat me daarvan is bijgebleven, heb ik ooit eens gelezen. Eh, een paar jaar geleden was dat. Toen zocht zij eh, op YouTube of Instagram of weet ik veel wat. We zochten mensen die liedjes zongen. En zij heeft er een aantal uitgezocht. En die mochten dan in iedere stad waar ze ging optreden... in het voorprogramma een nummertje zingen. Dat is toch een leuk idee. En toen was er nog ineens corona. Kan je nagaan. Miles Davis uh, met Laila uh, Hathaway. So Emotional heet het nummer. nothing left to hide. Just to kindle. Davis en Lala Hathaway. En eh, ja, so emotional. Prachtig, prachtig, prachtig. deze uren hebben we toch aan topvocalisten laten horen. Echte diva zou ik bijna zeggen. En als je Lala Hathaway zegt, dan denk je ook meteen aan Donny Hathaway. En een poosje geleden heb ik daar een documentaire over gezien. Eh, en ik ging over zijn leven, want ook deze eh, vriend is eh, op een behoorlijk vervelende manier... aan het einde van zijn leven gekomen. Uit een raam gevallen van de zoveelste verdieping. Had wel heel veel psychische problemen. En in die documentaire werd een nummer gedraaid van Donny Hathaway en Roberta Flack. Back Together Again. Zijn hele leven was met bepaalde periodes van dat het goed ging en minder goed. En op het einde ging het steeds minder goed natuurlijk. Maar hij kreeg eigenlijk geen hulp. Donny Hathaway samen met Roberta Fleck. Als hij het doet. Hij start hem niet. Nou, nou jullie niet goed van me. Dan neem ik gewoon een andere. Eens even kijken wat we dan eh, kunnen doen. Dan heb ik, oh ja, Castles in the Sand, Stacey Sullivan. Dat is een leuke. Gewoon voor op het strand. Stacey Sullivan, doet hij toch. Nee, ik hoor niks. Dus dat gaat niet door. Stacy Sullivan doen we dan gewoon. Stacy Sullivan. een. in the Sand. I remember well a summer day. A beach where we'd stray hand in hand. gathering driftwood and seashells, building castles in the sand. We had all the dreams worth dreaming of, the people in love understand. Seeing pictures in sunsets, building castles in the sand. And suddenly the summer vanished with the fall. vessels, leaving nothing at all. Summer love is sweet, but now I know as autumn wind blows through the land, all that is lovely in summer blows away like castles in the sand. Stacy eh, Sullivan. Eh, wat ook een heel leuk nummertje is, dat is van eh, Sunday en Mr. Goesel: A Wink and a Smile van de CD When You're Smiling. I remember the days of just keeping time. empty for miles. Well, you can't help but dream and cut it to fit. But when I saw you, I knew oh, we'd go together like a wink and a smile. Спасибо. CFM Jazz. Drie uurtjes lang van alle, allerlei mooie muziek. Veel vocale nummers deze keer. De andere keer wat meer instrumentaal. Ik hoop dat je het leuk vond. Het was een mix van diva's, een mix van nieuwere... en een mix van eh, hele oude bekenden natuurlijk. We gaan eruit met een zangeres... die eigenlijk veel meer gedraaid zou moeten worden op de radio. Haar naam is Tammy Nielsen. En dat komt van haar cd Chica Boom. Het is een dame met zo'n suikerspin op haar hoofd. En dat is een mooie gelegenheid om met het laatste nummer daarvan af te sluiten. Dit heet, eh, eh, even kijken, van Sammy Nielsen wel kunnen doen. You Were Mine van haar laatste cd. Take my heart It used to be so supple and sweet And now it's withered on the vine there's before, and then there's after. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. Ja, dat was het dan voor deze keer. Eh, drie uur lang jazzmuziek. Eh, ik, hoop, ik heb het met plezier uitgezocht. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik wens je een hele goede zondag, een hele goede vaderdag toe.